Jelle Seubring met het NOS Journaal. De luchthaven van Hamburg is gesloten vanwege een gewapende man... die met zijn auto het terrein op is gereden. De man brak door een hek en is het platform van de luchthaven opgereden. Hij zou al twee keer in de lucht hebben geschoten... en meerdere brandende flessen uit de auto hebben gegooid. In de auto zit volgens de politie ook een kind van vier... vermoedelijk van de dader zelf... Volgens persbureau DPA had de vrouw van de man de politie eerder al geïnformeerd over een mogelijke kindontvoering. Alle vluchten op de luchthaven van en naar de Noord-Duitse stad zijn voorlopig geschrapt. In Washington zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Seattle en San Francisco, staan vandaag protesten gepland. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Maar nu de, uh, de Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoert... neemt de steun voor de Palestijnen toe. In Zuid-Frankrijk is een Joodse vrouw neergestoken. Op haar voordeur is een hakenkruis gezet. De vrouw van 30 liep twee steekwonden op. Ze verkeert niet in levensgevaar. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas... neemt wereldwijd het aantal meldingen van antisemitisme en islamofobie toe. Go Ahead Eagles heeft een ruime overwinning behaald op Vitesse. In Deventer werd het 5-1, waarmee Go Ahead op de vijfde plaats in de eredivisie is geëindigd. Vitesse dreigt door het verlies als laatste te eindigen. Er wordt nog meer gespeeld. AZ tegen Excelsior eindigde met 1-1... Feyenoord won met moeite van RKC. Het duel werd twee, eindigde in 2-1. PSV is nog steeds ongeslagen in de eredivisie. De club won eerder vandaag met gemak van Heracles. Het werd 6-0 in Almelo. Het weer. Na een tijdelijke opklaring trekken vannacht weer buien over het land. In het westen met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 8. Ook morgen nog regen, maar ook wat ruimte voor de zon. Morgenmiddag trekt de westenwind aan.